Peters, David Guetta en 5 Seconds of Summer. Yeah, gravity held me tight, but with you I can let go. Nou, geen opgeblazen gevoel natuurlijk. Maar meer alsof je zweeft. De Grand Slam van deze week. David Guetta, Galantis en 5 Seconds of Summer. Leider, we gaan zo verder. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cansino.nl.